Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Florida hebben een opdracht gekregen hun huis te verlaten vanwege orkaan Irma... die onder meer al Sint Maarten een ravage heeft aangericht. Het gaat om mensen in grote delen van de stad Miami en de Florida Keys. Waarschijnlijk komt de storm daar zaterdag aan land. Op Sint Maarten is de marine inmiddels bezig om het schip de Pelikaan te lossen. Er is onder meer al een vrachtwagen aan land gezet. Twee vliegtuigen met hulpgoederen zijn nog vanuit Nederland onderweg. Het Spaanse constitutionele hof houdt het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië voorlopig tegen. Dat melden Spaanse media op basis van een bron bij het hof. De rechters beoordelen of de volksraadpleging van de grondwet wel mag. Tot er een uitspraak ligt zou het referendum worden tegengehouden. Het Catalaanse parlement wilde het referendum graag, maar de regering in Madrid is fel tegen. Rajoy vroeg het hof het referendum tegen te houden. Honderden mensen die specialistische psychiatrische hulp nodig hebben... komen voor een gesloten deur te staan. Vooral mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of CZ worden daarvan de dupe. Een aantal zorgaanbieders ligt met de verzekeraars overhoop. Dat is omdat de zorgverzekeraars rond deze tijd met de aanbieders onderhandelen. De zorginstellingen zijn bang dat ze straks niet betaald krijgen... voor behandelingen die al zijn uitgevoerd en sturen de patiënten weg. Dan is de verzekeraar er verantwoordelijk voor dat de patiënten alsnog behandeld worden. Jean-Julien Royer en Horia Tekau hebben bij de US Open verrassend de finale in het mannendubbel bereikt. Het nederlands romeinse duo klopte in New York de als eerste geplaatste Henry Contine en John Pierce met 1-6, 7-6, 7-5. Het is voor Royer, die op Curaçao is geboren, de tweede keer dat hij de dubbelfinale op een Grand Slam behaalt. Twee jaar geleden won hij met Tekau Wimbledon. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen nat en grijs, het wordt zo'n 16 graden. Zaterdag veel buien, zondag wordt het wat droger. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1245 hier op CFM Zandvoort. En wij gaan weer beginnen aan eh, een uur New muziek. En de eerste is van An Zweten. Ja, met een S, niet Zweten, maar Zweten. En zij maakt, eh, eens even kijken, het nieuwe album Flying Solo. En daarna een, een volkomen nieuwe artiest of groep. En Heartseed T, dat is een beetje een lastige naam voor mij en Inner Sanctum, dat zo heet hun nieuwe album. En dat gaat maar door met die nieuwe albums. Volgende week eh, weer, maar goed, eerst dit natuurlijk. De playlist met al deze werkjes vind je terug op peacefulradio.info. Eh, volkomen beveiligde website ook. Sinds kort HTTPS en zo. Je kent dat wel. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, het blijft er allemaal lekker op staan en we gaan lekker luisteren naar New Age muziek. Veel luisterplezier.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 打打打通打打打踢打打踢打打踢打打踢打踢打踢打打打。 打腿打打腿打打腿打打腿打打腿打打打。 តាមតន្ត្រីនិយាយតាមចម្រៀងនិយាយតាមរបាំបាននិយាយទៅលើបានហើយជាច្រើនដែលចាត់ទុកថាសិល្បករជំនាន់នោះជាអ្នកនាំនារសាអ្នកនាំសាររបស់ទេវៈទៅព្រោះមនុស្សប្រឡាក់ប្រឡូកពេកកខ្វក់ពេកនិយាយកាន់ទៅលើគេមិនព្រមស្ដាប់ទេអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សសិល្បករជាមនុស្សស្អាតពាក់កណ្ដាលកក្រិចពាក់កណ្ដាលខាងលើស្អាតមនុស្សមែនទែនកខ្វក់ហើយសិល្បករជាមនុស្ស pas simplement par la tête, c'est construit par Vishnu, qui, est, a copié à, un plan de l'étape de vache dans le ciel, dans le monde céleste. Donc, je vous dis, j'ai beaucoup apprécié, j'imagine que ça, c'est un travail. Dieu, c'est pas un travail évident. visit my website, www.purplepiano.com. 離れあり heart any stress, pain, or anxiety that my body image causes me. I let go of any judgments I hold against you, releasing words like fat or skinny, ugly or flawed from my consciousness.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 This is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio. saw